Mark Visser met het NOS-journaal. De treinschutter, die vrijdag in het Thalys naar Parijs werd overmeesterd... is in eerste instantie tegengehouden door een bankier en een docent Engels. De vrouw van de docent heeft dat verteld aan het Franse radiostation Europe 1. De Frans-Amerikaanse docent van 51 schoot een Franse bankier te hulp... die als eerste een poging deed om de schutter te overmeesteren. Docent liep bij zijn actie een schotwond op... De mannen krijgen allebei de hoogste Franse onderscheiding. De bankier wil anoniem blijven. Gisteren heeft de Franse president Hollande al drie Amerikanen en een Brit onderscheiden voor hun optreden. De Amerikanen zullen bij thuiskomst in Sacramento een heldenonthaal krijgen. De burgemeester zegt dat hij een parade voor het drietal organiseert. Bondskanselier Merkel en de presidenten Hollande van Frankrijk en Poroshenko van Oekraïne willen dat er nu snel een permanent staakt het vuren komt in Oost-Oekraïne. In februari werd in Minsk een akkoord gesloten waarin onder meer werd afgesproken dat er in het oosten van Oekraïne een wapenstilstand komt en dat zware wapens uit het gebied worden teruggetrokken. Daarvan is in praktijk niet veel terechtgekomen. Er zijn nog steeds af en toe beschietingen waarbij meestal onduidelijk is of Oekraïense militairen of de pro-Russische rebellen ermee beginnen. En ook vallen nog steeds slachtoffers, ook onder de burgerbevolking. Op het Grevelingenmeer heeft de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij drie leden van een gezin gered. Een zeilboot was bij Oudorp omgeslagen. Een jongen van 15 had tijdens het zinken van het 10 meter lange schip net op tijd het alarm kunnen vinden. Het gezin heeft ruim een half uur in het water gelegen. Ze zijn in dekens gewikkeld en met een reddingsboot aan land gebracht in Oudorp. Het weer, het wisselend bewolkt, Tijd tot tijd buien, overdag droger met misschien wat zon, maar tegen de avond opnieuw regen.